met het NOS-journaal. De vijf partijen die drie weken geleden een akkoord de I zetten. VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie werden het al eens over de hoofdlijnen, maar moeten nu nog allerlei details uitwerken. Aan de gesprekken tussen de fractievoorzitters doet ook minister De Jager van Financiën mee. Hij hoopt dat de partijen vandaag de laatste beslissing kunnen nemen. Het is de bedoeling dat het hele pakket de komende dagen op papier wordt gezet en aan het Centraal Planbureau wordt voorgelegd. In Griekenland zijn binnenkort nieuwe verkiezingen, nu de onderhandelingen over een nieuwe regering zijn mislukt. President Papoulias heeft vandaag nog eens met alle politiek leiders gesproken, maar het is hem niet gelukt om een regering te vormen. PASOK-leider Venizelos noemde het mislukken spijtig. Volgens hem stonden arrogantie, partijpolitiek en opportunisme een oplossing in de weg. De verkiezingen zijn waarschijnlijk volgende maand op 17 juni. Bram Moskovic stapt uit het familiebedrijf Moskovic Advocaten. De maatschap wordt per direct ontbonden, melden de broers Bram, Max en David Moskovic. De advocatenpraktijken in Amsterdam en het kantoor in Maastricht blijven bestaan. Bram blijft strafrechtsadvocaat en zal voorlopig op hetzelfde adres in Amsterdam zijn kantoor houden. Volgens de familie stapt hij uit de zaak omdat hij naast de advocatuur ook andere werkzaamheden verricht... Paul Moskovic heeft een conflict met de Belastingdienst. Die eist 136.000 euro van hem. De nieuwe premier van Frankrijk is Jean-Marc Ayrault. Hij is de voorzitter van de socialistische fractie in het parlement. De naam van de 62-jarige Ayrault werd al vaak genoemd. Hij is een voormalig leraar Duits en volgt François Fillon op als premier.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 Het is een drukke avondspits, 225 kilometer staat er nu. Ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. Die staan nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, bij de Alfred Bunschoten 5 kilometer. A2 Utrecht Den Bosch tussen Alfred Evening en Knopendel 12. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Knopend Amstel en Knopend de Nieuwe Meer 5 kilometer. Tussen Geusweld en Alfred Rij 6. A12 Den Haag richting Arnhem bij Bunnik 5 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Knopende Lunetten en Ouderijn 7.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 Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You can point a finger, but there's three pointing back. I can see her crying out, yeah. Is there anybody out there? She's really counting all your love, still struggling uphill, but you act like you don't care.